Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Justitie in Oostenrijk heeft het onderzoek naar het ski-ongeluk van prins Friso afgerond. Het onderzoek richtte zich op de rol van de Oostenrijkse vriend met wie Friso aan het skiën was. Mogelijk wordt die vriend, Florian Moosbehoeger, vervolgd voor het veroorzaken van lichamelijk letsel en gevaarlijk gedrag. Over de conclusies van het onderzoek wil het OM zich niet uitlaten. Het onderzoeksverslag is overgedragen aan het OM in Innsbruck. Dit moet nu een beslissing nemen over de vraag of er een rechtszaak komt. Het kan ook zijn dat de beoordeling aan de minister van Justitie wordt overgelaten. Prins Friso werd in februari getroffen door een lawine. Hij ligt in coma in een ziekenhuis in Londen. Een groep asielzoekers heeft opnieuw een tentenkamp opgezet om te protesteren tegen uitzetting. Ze staan bij het gemeentehuis van Vlachtwedde in Groningen. In dezelfde gemeente ligt het asielzoekerscentrum Ter Apel, waar eerder een tentenkamp stond. Tot nu toe zijn er 15 Irakees in het kamp. De uitgeprocedeerde asielzoekers mogen van de gemeente twee weken blijven. Er mogen maximaal 60 mensen in het kamp slapen en s'nachts mogen er geen kinderen op het terrein zijn. In de gemeente zijn al maanden demonstraties tegen het uitzetten van asielzoekers. En vorige week was er een protest bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Zwolle. De Griekse premier Samaras wil af van twee van de drie Griekse regeringsvliegtuigen. Daarmee wil de overheid geld besparen. Eén vliegtuig met 13 zitplaatsen wordt verkocht. Het andere gaat naar de luchtmacht, die het toestel zal gebruiken voor medische transporten en voor trainingen. De regering houdt alleen een Gulfstream. Dat is een vliegtuigtype dat ook vaak als zakenjet wordt gebruikt en dat minder dan 20 zitplaatsen heeft.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 En ze zingt het zo vaak. Nou, hij moet zo ongeveer, of zij moet zo ongeveer zoeter zijn dan honing, Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En het zal weer heel gevarieerd zijn, hè? Oud, nieuw, bekend, onbekend. Nou, dit is een beetje onbekend. Camino, zo heten deze heren uit uh, Engeland. Uh, man leave, women go crazy. Dus zou het zo zijn? Dat zou je eens aan je vrouw of je vriendin moeten vragen. Dit is Bad Water. Girl in my room. Girl by the Girl making noises, faking to sing. shaking her head, shaking her head like shaking a. deze cd een tijd terug eh, geleden mogen ontvangen van een eh, bevriend presentator uit Hilversum. En hij zei, hier moet je eens naar luisteren. Het is al een oud cd'tje, 2003. Maar je zult verrast staan van de muzieksoorten die daarop staan. En ik kan je toegeven, ja, Camino... Een mooie band met hele speciale muziek. En dit, dit nummer ben ik al heel lang niet meer tegengekomen op Radio 2. Maar binnenkort de top 2000 en dan zal hij er beslist wel in staan. En ik denk ergens weer in de top 10. caught in a landslide, no oh, escape from reality.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 En ik kan me nog herinneren dat ik jaren geleden alle LP's van de formatie Queen in mijn bezit had. Het waren er zo'n 12 geloof ik alles bij elkaar. Want ja, de best of en zo, die koop je dan niet meer. Want je hebt ze toch allemaal al in je bezit. En om dan nog eens een keer een best of te kopen, daar kom je niet zo makkelijk toe hè. Dit is muziek van niemand minder dan Bob Marley. I Shot the Sheriff. Maar deze keer uitgevoerd door jamming, oftewel een bluegrass formatie uit Amerika. muziek voor eh, de meeste mensen, maar de uitvoering daarvan is wat eh, minder bekend. Hè? En dit, dit is Lionel Richie van zijn cd Renaissance. How long? Every time I see you and I look into your eyes There's a feeling that I get And it's way down deep inside, girl. I've been trying to hold on, but you say that you're not sure. I just hope you realize when my heart is going through. How long must this be? I stand problems in the past. I know why you're scared of love, cause you think it just won't last long. Well, I'm here to tell you what I'm saying is all true. There ain't nobody else in life that can take the place of you. must this feeling go on? How long must I stand the pain? Lionel Richie. Ik weet niet of hij dat gezongen heeft toen hij hier in Nederland was met eh, In Rosso. Maar wat hij zeker gezongen zal hebben... Ik ben er helaas zelf niet geweest, maar zal dit wel zijn geweest, hè? Ik kan het toch niet laten om ook een eh, wat bekender nummer van deze Lionel Richie te draaien. Wat hij zelf heeft geschreven. is a gent. over een Nederlandse diva hebt, dan heb je het ook over Karin Bloemen. Ze heeft een cd uitgebracht, Leon, en daarop staat een van haar grootste hits, Nooit meer jong. Ik heb iets met vroeger, die lievelingsjaren, waar iedereen sentimenteel over doet. En dat is wellicht uit mijn jeugd te verklaren, dat zal wel zo wezen, ik vind het wel goed. van eh, deze formatie hè, waren ze waanzinnig bekend met, eh, met dit nummer. Hoor. Earth, and Fire en hun fantasy. Ik had het daarnet over Karen Bloemen en Chameleon, maar je zou beter kunnen zeggen dat Grace Jones een chameleon is. Die heeft ook al heel wat gedaan, als gekend hè. Kijk maar eens naar al haar LP's die zij heeft uitgebracht. En dan ook nog eens in de films waarin zij gespeeld heeft. Alsjeblieft. Het is een dame die door haar excentrieke verschijning en dito-gedrag wel eh, opviel regelmatig hoor. Eh, ik, heb me laten vertellen dat ze toen ze een contract aangeboden kreeg, een platencontract kreeg aangeboden, dat ze ooit in een restaurant, in een heel chic restaurant, gewoon boven op tafel ging staan en ging dansen. Een van haar eerste hits, wat u daarnet hoorde, La Vie en Rose is een eh, klassieker van Edith Piaf, maar dan dus in een disco-uitvoering hè week in de auto en ik hoorde dit weer voorbij komen.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 Gray. Hij is beïnvloed door, eh, door eh, verschillende artiesten, heeft hij altijd gezegd. Onder andere door eh, Sam Cooke en ook door B.B. King. En in 1974 heeft hij de band al opgericht, de Robert Gray Band. Maar het zou toch nog tot 1986 duren voordat hij een grote hit had met deze Right Next Door.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 Als je zoveel kaarten thuis stuurt, krijgt, dan zou je bijna voor de brievenbus gaan liggen. had het daarnet over Robert Gray. Maar wat dacht u van Ray Wiley Hubbard? Het gitaarspel van deze Ray Wiley Hubbard. Where I stand it looks like rain off the coast of Louisiana. It's gonna get bad and wet all the way up to Atlanta. Run tell mama here comes the storm. Put on your flying shoes. The levee's gonna break, the bottom's gonna flood. That'll get you some Delta blues. devil playing a little game. I'm so tired of this old rain. I need a little something to ease the pain. Oh Lord, have a little mercy on the sugar cane. There ain't a lot of praying going on in the houses down on St. LaRue. It's money for the bump and the grind. That'll get you some Delta blues. Might be the devil playing a little game. I'm so tired of this old rain. little something to ease the pain. Oh Lord, have a little mercy on the sugar cane. it could be a lie. Come to believe it's a gospel truth, so help my hope to die. If you want a little more this world's got, you don't care what you lose. Go down to the crossroads and make a little deal. Get you some Delta Blues be the devil playing a little game. so tired of this old rain. I need a little something to ease the pain. Oh Lord, have a little mercy on sugar cane. I wash my hair and I kid myself.